Volgens de Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit waren er vorig jaar 11.761 autodiefstallen. En dat zijn er 365 meer dan in 2012. Vooral auto's jonger dan drie jaar zijn het doelwit. De merken Lexus, Volkswagen en BMW zijn het meest gewild bij dieven. Ook bestelbusjes worden vaak gestolen. De stichting zegt dat autodieven steeds beter weten hoe ze de elektronische beveiliging van auto's kunnen uitschakelen. Een mechanisch systeem dat bijvoorbeeld de versnellingsbak of stuurkolom blokkeert is voor criminelen een stuk moeilijker. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker twee doden gevallen bij een explosie in het hoofdkwartier van de politie. Er zijn tientallen gewonden. De straat voor het zwaar bewaakte gebouw is bezaaid met gebroken glas en puin en ook zijn er veel auto's verwoest. Direct na de explosie was er geweervuur te horen. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers. Van de Nederlanders tussen de 45 en 54 jaar die op zoek zijn naar werk... denkt ruim een derde dat ze door hun leeftijd niet meer aan het werk komen. Bij de werkzoekenden tussen de 55 en 64 jaar is dat percentage nog hoger. Van hen denkt zeker een derde dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Een stukje menselijk bot dat onlangs op de Maasvlakte is gevonden... blijkt meer dan 9000 jaar oud te zijn. Daarmee is het een van de oudste homo sapiens vondsten in Nederland... Het stukje bot is een schedelfragment van een volwassen mens uit de middensteentijd, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. Met de vondst is aangetoond dat er al zeer vroeg mensen leefden in het westelijk gedeelte van Nederland. Daar, waar nu zeebodem is, trokken in de steentijd waarschijnlijk kleine groepjes rond en deze mensen leefden in jachtkampen op de duinen die bescherming boden tegen het water.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 Ook richting Amsterdam op de A1 tussen Knopend Diemen en het Watergraafsmeer 2 kilometer file. Op de A8 naar Amsterdam toe tussen Knopend Zaandam en het Koenplein staat 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A9 richting Amstelveen tussen Belmermeer en Knopend Holendrecht. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp op de A9 staat 2 kilometer file. A13 Den Haag richting Rotterdam 2 kilometer bij Delft. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopen plein en Rotterdam Centrum 3. A27 Breda richting Utrecht. Er staat 2 kilometer tussen Knopend Gorkum en Noorderloos door een ongeluk.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 Het was de vibrafoon van Bobby Hutcherson met het stuk Maiden Voyage. Af en toe heb je als uh, jazzliefhebber de behoefte om eens te praten met mensen... die eh, hun sporen lang geleden verdiend hebben eh, in de jazzwereld. En een van die mensen die ik afgelopen najaar ontmoet heb... is de klarinetist Ad van der Hoed... Mr. Clarinet. Ad van der Hoed, inmiddels dik in de tachtig. Die eh, had destijds een eigen kwartet. Waar die werkelijk mee op de radio kwam. Oudere luisteraars herinneren zich dat. En had ook een typische, eh, een typische sound. En die eh, heeft heel zijn leven gespeeld. Tot op de dag van vandaag doet hij dat nog. Onder andere toen in de Sky Masters in, met lang gezeten met Frans Pop, die eh, met eh, Rinus van Galen speelt. Eigen kwartet gehad, heeft er heel veel mee gedaan. En daar wil ik graag een eh, stukje van laten horen. En om te benadrukken dat hij ook niet voor niks de, de benaming Mr. Clarinet heeft gekregen. On a clear day. Clear Day, Ad van der Hoed. Hier met een eh, kwartet waar onder meer speelt eh, Bert Nieborg op de bas... Erik Nap op de drums... en Ab Blauwboer op de piano. Ik ga nog één stukje laten horen. Een slow nummer van het kwartet Ad van der Hoed. Do you know what it means to miss New Orleans? Música van Do you know what it means to miss New Orleans? We gaan nu over naar iets heel anders. Ik ga laten horen een voorbeeld van eh, perfecte harmonieën en perfecte eh, close harmony tegelijkertijd. Perfecte eh, intervallen en hele lastige syncopes. Dat wil zeggen dat er gezongen wordt en dat je denkt van nou komt het volgende woord... maar dan is er even een adempauze en je kan het bijna niet volgen en uiteindelijk elke regel klopt. Het is heel knap gedaan en dat wordt gezongen en gebracht door de Four Freshmen. Een Ierse groep die eh, eh, in de jaren 60 en 70 eh, dergelijke dingen deed. En ik ga nu laten horen On the Sunny Side of the Street.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 Gold dust at my feet, on the sunny side of the street, on the sunny side of the street. De Freshman. Ik ga nu iets laten horen van een Nederlandse pianist Mike Del Ferro ook bekend van eh, eh, zijn anti therapie instituut. Maar dit terzijde. Uh, eh, Michael Ferro die heeft heel veel opnamen gemaakt. En we horen hem hier met een stuk, een oorspronkelijk klassiek stuk. La Donna e Mobile. En dan gaan wij laten horen hoe dat klinkt als hij dat met zijn trio speelt. What is this thing called love? Altsax van Art Pepper en zijn kwartet. We gaan nu naar een Nederlandse groep luisteren. Michiel Borslap met Erik Vloeimans op de trompet. Jimmy Heslip op de bas. Jeroen de Rijk, percussion. Hans Eikenaar op de drums. En nummer heet Wisdom. Wisdom. We gaan nu naar een prachtige combinatie van twee grootheden. De bluesgitarist Lucky Patterson en een zwarte zangeres Mavis Staples. Die adoreerde destijds de gospelzangeres Mahalia Jackson... en heeft zich eh, vervolgens ook toegelegd op de muziek in dat eh, eh, genre. En de samenwerking tussen Lucky Patterson en Mavis Staples heeft geleid tot een prachtig nummer. If I Could Hear My Mother Pray Again. How sweet and happy seem Those days of which I dream and me my raps calling now and then. And we're the rapture sweet, my weary heart would be if I could hear my mother pray again. If I could hear my mother if I could only hear her tender voice again. So happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. She used to pray that I on oh, Jesus would ways, walk the shiny gospel way. Lord, I'm trusting in your love that I'll seek my home above, where I shall meet my mother some sweet day. Lord, if I could hear my mother pray again. tender voice again. So happy I would be. It would mean so much to me if I could hear. the clash of the two. A life emerged from the blast, a love child of funk and jazz. Obtained a terrain that freed the mass. Just down memory lane was a sweet flash. From mild styles to hurry to earth, wind, that fuel the fire. And desire when new bursts begin. Slide like the stone giving first wind to win this here. Revolution our earth's in, we're here hunting. Kirby en his orchestra Blue Skies. En dan gaan we nu naar de, de Three Sounds. Met hun bewerking van Besame Mucho. daarmee Mucho, The Three Sounds. En wie waren dat? Gene Harris op de piano, Andy Simpkins op de bas... en Billy Dowdy op de drums. Opname met 58. Ik ga nog één stukje laten horen ehm, dat verbeeldend is... als je het hebt over de verbinding... Eh, jazz voor de puristen en jazz voor de, als amusement... en als eh, vorm waar mensen graag naar luisteren. Iemand die dat destijds fantastisch uh, deed... en die daar een goede representant van was... is natuurlijk uh, Louis Prima. En dat gaan we nu horen in I've Got the World on a String. Maar dat is natuurlijk niet goed, want er is iets los op de machine. Dat kan ook wel eens gebeuren. We hebben hier uh, prachtige apparatuur, maar af en toe dan gaat er een lampje branden. En dan blijkt het niet zo te zijn als we denken dat het zou moeten gaan. Maar er is natuurlijk in van alles voorzien. En de ene machine doet het niet, dan doet de andere het wel. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. En we gaan nu dus luisteren naar een uitvoering van I've Got the World on a String van Louis Prima. on a string and I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Mm, what a whirling, what a life. Ooh, love. I got a song I sing and I'll turn it to rainbow. Anytime I move my razor middle finger. Lucky me, lucky me, lucky me, lucky can be loved in your fantasy. I'm in love. Life is a wonderful thing. Boy, you gotta have a little sting. Now, if I could only sing like Bing. Oh, man, I could really swing. Look at me. Yes, I got well, I'm No, no, no. world. toch goed. De Signed Winder is het laatste nummer van eh, de uitzending van vandaag. En uh, eh, FM Jazz hoort u volgende week zondag weer... in een vervolg en weer een nieuwe aflevering van dit programma. Een fijne dag verder toegewend.